onder moeders paraplu. Je wangen waren nat en je haar was nat. We trapten samen in een plas. Je merkte het niet eens dat dit moment het mooiste van je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen. Heel verliefd en heel verlegen samen, onder moeders paraplu. je haar was nat. We trapten samen in een klas. Je merkte het niet eens, dat dit moment het mooiste in je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen.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 Er worden nu gesprekken gevoerd met individuele Kamerleden. Volgens fractievoorzitter Verhagen zijn de individuele gesprekken bedoeld om vandaag nog te komen tot een eensgezind standpunt van de fractie over de voortgang van de formatie. Waarschijnlijk komt de fractie aan het eind van de middag of begin van de avond bij elkaar. Naar verluid hebben de fractieleden Klink, Verrier en Koppenjan de meeste moeite met de onderhandelingen met de PVV. In een verpleeg- en verzorginstelling in Den Haag hebben zo'n 40 dementerende ouderen een tijd lang onder slechte omstandigheden gewoond. Verzorgers van zorgcentrum Loevestein hebben onder meer ouderen geïntimideerd. Daarnaast werden toiletrondes overgeslagen en werden luiers niet verschoond. Dat blijkt uit een intern rapport dat vandaag door medewerkers naar buiten is gebracht. Inmiddels zijn de afdelingsmanager en vijf medewerkers van het Haagse Zorgcentrum ontslagen. Het Openbaar Ministerie in Zweden gaat alsnog onderzoeken of de oprichter van Wikileaks zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachting. Julian Assange werd twee weken geleden beschuldigd van verkrachting van twee vrouwen. Het arrestatiebevel werd binnen een dag ingetrokken, maar volgens het OM zijn er nieuwe bewijzen tegen Assange die zegt dat anderen proberen erin te luizen. Op zijn website Wikileaks publiceerde Assange in juli bijna 77.000 geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie over de oorlog in Afghanistan. Wielerjournalist Jean Nelis is overleden. Hij werd vooral bekend als wielercommentator bij Studio Sport. Met Mart Smeets vormde hij meer dan 20 jaar een vast koppel in de Tour de France. Nelissen stond bekend om zijn grote feitenkennis. Hij schreef boeken over wielrennen en maakte radiocolumns voor Langs de Lijn. Jean Nelissen is 74 jaar geworden. Het weer. Droog en vrij zonnig. In het oosten meer wolken en kans op een enkele bui. Het is 18 tot 21 graden. Morgen overwegend droog en flink wat wolken. Vooral in het noorden en oosten.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 Quando si fa l'amore sotto luna. Come da venen cave di I love you. Papa l'americano può capire chi ti va bene. Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in cave di I love you.